Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vijf mannen uit Assen die zaterdag waren opgepakt... na de dood van een man in een speeltuin zijn vrijgelaten. Uit onderzoek van de politie is niet gebleken... dat ze de man van 32 hebben mishandeld voor hij overleed. De vijf blijven wel verdachten in de zaak. Vier van hen waren op de man gaan zitten om hem vast te houden... in afwachting van de politie, omdat hij mogelijk betrokken was... bij een zedendelict met een meisje van vier. Later bleek dat de Assenaar was overleden. Vandaag verricht een patholoog sectie op het slachtoffer. In Den Haag staat vandaag een arts voor de rechter... die euthanasie uitvoerde bij een zwaar demente bejaarde vrouw. Het Openbaar Ministerie wil weten of de arts de juiste beslissingen heeft genomen. Er was een euthanasieverklaring, maar die was niet helder... en de vrouw legde later niet goed uit welk levenseinde ze wilde. Het OM vindt dat de arts beter met de patiënt in gesprek had moeten gaan. Door de groeiende onzekerheid over de brexit verhuizen steeds meer Britse bedrijven naar Nederland. 100 firma's hebben inmiddels de overstap gemaakt en zitten nu vooral in Amsterdam. Ze zijn bang voor een brexit zonder akkoord en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de Europese markt. Het gaat onder meer om financiële dienstverleners en mediabedrijven, zoals Bloomberg en het Europese hoofdkantoor van Discovery. Op de tweede dag van de G7-top in het Franse Biarritz... zijn 19 demonstranten gearresteerd vanwege ordeverstoringen. Dat gebeurde ook in twee nabijgelegen steden. Eergisteren, op de eerste dag van de top, waren er 68 aanhoudingen. De leiders van de zeven grootste industrielanden en de EU hebben geen grote doorbraken bereikt. Ze werden het wel eens over hulp aan Brazilië bij de bestrijding van de bosbranden in het Amazonegebied. Vandaag is de slotdag van de G7-top. Het weer geregeld zon, ook wat stapelwolken. Later in het oosten mogelijk wat onweer en het wordt 28 tot 31 graden.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 Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. hier op ZFM in de ochtend. En ja, ik weet het, voor heel veel mensen is de vakantie voorbij. En we moeten dus weer aan het werk. Daar gaan we. work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me da da da da da trying to have you lurking. You make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Eso me para Yeah, okay. You need to get done, done, done, done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place, you'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work, work. You see me do my da da da da da da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la la la la la la. When the cat from my tur tur tur tur. Rihanna en Drake hier bij ZFM in de ochtend. Het is 28 augustus. Sorry, 26 augustus. Well, sometimes I go out We gaan door met Ferrari. And I look across the water. And I think of all the things what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool. hope your dinner catch a I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping anywhere. Change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? since I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like the dress. I want you to come on over stop making a fool out of me. Oh, why right, don't you come on? walk across the water. You're not thinking about all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well my body's been a mess, and I miss your tender. bij de BBC op, op hun radio. Ja, die hadden we ook wel langs willen hebben. Ehm, we gaan weer door en we gaan met een lekker zomersmuziekje door. Dit is Uptown Top Ranking hier bij ZFM. Een lekkere zonnige dag. En ja, heel veel mensen moeten weer aan het werk. En de eerste file staat er ook al op de A4 bij de Schipholtunnel. Niet zo lang, zes minuten. Maar ja, het is weer begonnen mensen. En voor de mensen die nog hier mogen blijven, die lekker in ons dorp zijn... Lekker zomersmuziekje. in my heels and Them chicks we hip and them I know and We have them going and Now pop no style. strictly roots. Now pop no style. strictly roots. See me on the road and you not out to me. see me in my pants and ding. me out the back. Send me a heart attack. heart attack. Give me liquor beer, snuff and wine up my waist. Uptown top ranking. See me on the road and you know call out to me. True, you see me in the pants and Ja, Uptown, top ranking van Althea en Donna. Lekker om dat weer eens te horen. En jongens, het is buiten al 19 graden. En in de twee uurtjes van deze uitzending wordt het gewoon al 24 graden.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 Maar dat om kwart over negen zometeen. En tot die tijd, bijvoorbeeld Fleetwood Mac. and that you always will. Oh, you begged me to keep you in that house on the hill, looking. at. Fleetwood Mac was dat met de Big Love. En ja, wij gaan even lekker rustig door nou. Volgens mij is iedereen wel wakker. Bijna half negen, vijf voor half negen. En wij gaan door met het zusje van Michael, Janet Jackson. Janet Jackson hier op ZFM. En oh, wat wordt het weer heerlijk. En heb je zo'n geweldig weekend gehad met echt bijna 30 graden. En ja, fantastisch. Het is, eh, het is nu half negen. En we wachten nog een paar seconden voor iedereen die die wekker op half negen gezet heeft.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 Bestand wordt ook een bijzondere week natuurlijk. We hebben de bewonersavond voor de Formule 1. Straks om kwart over negen hebben we Jan Lammers even in de uitzending. Een interview wat Roy van Dongen opnam. En, um, of Roy Buringen, sorry. En, eh, sorry Roy, sorry. Ja, ik weet dat hij luistert. Maar Roy van Buren heeft een eh, interview met Jan Lammers opgenomen. Dat zenden we om kwart over negen uit. En tot die tijd draai ik gewoon lekkere oude en jonge muziek door elkaar heen. Of gewoon foute muziek. Zoals deze van Britney Spears. Omdat het kan. Baby, can't you see I'm calling ZFM. Britney Spears, Toxic, hier op ZFM. Ja, lekker. Gewoon <laughs> leuk om weer eens te horen met al die gekke geluidjes er allemaal in. We gaan even helemaal terug in de tijd. Dat doen we vaker hier bij ZFM. Oude, nieuwe muziek. Nu even naar 1975. Dat was een revolutie toen het uitkwam, want hij nam afscheid van zijn glamrock. En dan ging een beetje de R&B op. David Bowie met Young Americans. demon. All night, he wants to your. bij David Bowie. Hier om kwart voor negen op ZFM. En we gaan hem dikke 45 jaar vooruit met de muziek. Frans, Jaja. De zomerhit van vorig jaar.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 Oh, Jaja, tu pas ta cata, hein, oh, hein, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Jaja, oh Jaja. Je suis pas ta carte, Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. Encore sur la baby, tu dettes ça d'après toi. Encore sur la baby, tu dettes ça. Encore sur la baby. Encore sur la baby, tu dettes ça. Encore sur la baby. Oh Jaja. Oh Jaja. Oh Jaja. All the leaves are brown, and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. such a winner. Bobby Womack met de California Dreaming. En ja, het gaat over een winterse dag, maar het klinkt wel heel lekker zomers. Dus we draaien gewoon hier op ZFM, waar het inmiddels 8 voor 8 is, of 8 voor 9. Uw presentator is nog niet helemaal wakker, eh, begrijpt u. En wat we ook gaan doen, dat doe ik eigenlijk altijd in het tweede uur, aan het eind. Maar ik hoorde afgelopen weekend het interview met Roxanne Hazes... twee uur lang bij eh, Spijkers met Koppen Zomereditie... En daar kwam ook de muziek van haar vader voorbij. En wat is dat toch mooi en waarom horen we dat toch weer zo weinig? Dus ik draai hem gewoon. We hebben het programma een beetje omgegooid... omdat Jan Lammers in het tweede uur zit. Dus daarom nu aan het eind van het eerste uur André Hazes. Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lager. Ik kijk niet terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. laat mij nu gaan. Oh. ZFM. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niets, waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. not magnified André Hazes hier op ZFM... met nog drie minuten te gaan tot de klok van 9 uur. En daarna ben ik met je terug. En rond de klok van kwart over negen het interview met Jan Lammers... over de Formule 1. En ja, even afwachten. Tot die tijd gaan we naar buiten met George Michael. Reclame en nieuws. En dan ben ik bij je terug na negenen.